4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Shirt. Schikbaar als lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren. Het partijbestuur heeft haar voorgedragen. Op een congres in juli moeten de leden van de partij nog een goedkeuring geven. Tieme is nu nog met zwangerschapsverlof, maar zal half mei terugkeren als fractievoorzitter in de Tweede Kamer. In Dordrecht is iemand opgepakt voor een dodelijke schietpartij in februari. Een fietser werd toen dood op de grond gevonden. Eerst werd gedacht dat de man van 44 was aangereden, maar later bleek dat hij was neergeschoten. De zaak kreeg veel aandacht. Zo werden in Dordrecht matrixborden met getuigenoproepen geplaatst. Ook was de zaak te zien in opsporing verzocht. Het politieonderzoek leidde tot de arrestatie van vandaag. De verdachte man van 46. Volgens de politie kende hij het slachtoffer. Meer details zijn niet bekendgemaakt. Vrouwen in Saoedi-Arabië mogen binnenkort in cosmetica winkels werken. In het streng islamitische land geldt voor vrouwen een beroepsverbod voor bijna alle functies. Ze mogen alleen ondergoed verkopen, omdat Saoedische vrouwen zich niet veilig voelen bij mannelijke lingerieverkopers. Voor make-up wordt nu ook een uitzondering gemaakt om de economie te stimuleren. Cosmetica winkels verwachten dat de omzet flink zal stijgen, omdat vrouwelijke verkopers beter begrijpen wat de klant zoekt. PSV-verdediger Erik Pieters ontbreekt komende zomer op het EK voetbal. De linksback is niet op tijd hersteld van een blessure aan een middenvoetsbeentje in zijn rechtervoet. Bondscoach van Marwijk had Pieters opgenomen in zijn voorlopige EK-selectie. Hij debuteerde twee jaar geleden in Oranje en speelde sindsdien 15 interlands. Het weer blijft bijna overal droog. Vanavond alleen aan zee kans op een lichte bui. Morgen half tot zwaar bewolkt, in het westen af en toe wat lichte regen. Smiddags ook in het binnenland een bui. Het wordt dan 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Short. Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat file tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid 4 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Den Bosch kan beter omrijden via de A12 en de A27. Op de A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel 5. Eh, A13 Den Haag richting Rotterdam.